Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Turkije moet juist wel een rol spelen bij het integratiebeleid van Europese landen... heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd tegen de NOS. Volgens hem is Nederland geen racistisch land, maar zijn er wel racistische stromingen. De integratie in Europa is mislukt, zegt de Turkse minister. integratie moet volgens hem samenwerking zijn tussen de landen waar mensen vandaan komen en waar ze nu wonen. Premier Rutte zei gisteren nog dat Nederland geen Turkse bemoeienis wil. De man die in Groningen een inbreker in elkaar heeft geslagen... kende die inbreker, zegt de politie. Hij betrapte de inbreker vannacht in zijn huis... waarna een worsteling ontstond en de bewoner de inbreker toetakelde. De dief ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De bewoner werd aangehouden voor mishandeling. De Groningse politie kan niet zeggen of er sprake is geweest van noodweer. De vrouw uit Maastricht die naar Syrië vertrok om te trouwen met een jihadstrijder... wordt permanent bewaakt door justitie, heeft de advocaat gezegd tegen de regionale omroep L1 bewaking zou vergelijkbaar zijn met die van een getuigenbeschermingsprogramma. De vrouw werd eerder deze week voorlopig vrijgelaten. Volgens L1 zijn er aanwijzingen dat Aisha's leven in gevaar is. Het Openbaar Ministerie wil het verhaal niet bevestigen of ontkennen. De Nederlandse staat is zelf verantwoordelijk voor de mislukking van de Vira. De exploitatie van de hogesnijdenslijn werd openbaar aanbesteed, terwijl dat niet hoefde. Staat in een nieuw boek over de aanbesteding van HSL Zuid en het mislukken van het Vira-project. Ministers beweren destijds dat het project moest worden aanbesteed van Brussel. Maar verscheidene bronnen, onder wie oud-minister Ben Bot, bevestigen tegenover Nieuwsuur dat aanbesteding niet hoefde. De was bang om de concessie mis te lopen en deed erom een veel te hoog bod. En toen de NS de concessie inderdaad kreeg, was er te weinig geld over om een goede trein aan te schaffen. Het weer vanavond blijft bewolkt met plaatselijk wat lichte regen.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 Come on. Stay on the scene like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got my dig it. He's got his. Stay on the scene like a loving machine mean, like a loving machine.